uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Conte gaat naar het gebied op Sicilië... dat is getroffen door noodweer. Op het eiland vielen dit weekend 10 doden. In een huis bij Palermo kwamen 9 mensen om het leven... toen ze werden verrast door het opkomende water. Op een andere plek op het eiland viel één dode... toen een auto door het water werd meegesleurd. Het dodental door noodweer in Italië staat nu op 25... en op Sicilië is het ook vandaag opnieuw slecht weer. In Breda is vannacht een man doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 23 uit Dordrecht. Hij zou zijn neergestoken bij een ruzie op straat in de buurt van het centrum. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft een 36-jarige man uit Breda aangehouden als verdachte. In de Amerikaanse staat Texas heeft een recordaantal mensen vroegtijdig gestemd... voor de tussentijdse congresverkiezingen. Het aantal vroege stemmers ligt op ruim 4,5 miljoen. Ook in andere staten ligt de opkomst veel hoger dan bij de vorige verkiezingen. Het is in een aantal staten mogelijk om al voor de officiële verkiezingsdag te stemmen. Dat kan bij speciale stembureaus en via de post. De meeste kinderen die gewond raakten bij een ongeluk op een kermis in Engeland zijn weer thuis. Het ging gisteravond mis in de plaats Woking, ten zuidoosten van Londen. Tientallen kinderen stonden op een opblaasbare glijbaan. Acht van hen vielen meters naar beneden. De hulpdiensten rukten massaal uit en de kermis werd ontruimd. Een van de acht kinderen ligt nog in het ziekenhuis. De anderen zijn weer thuis. 32.000 mensen bezochten afgelopen nacht de Amsterdamse Museumnacht. Die is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken. Volgens een woordvoerder van de organisatie is dat gelukt. Bijna een derde van de bezoekers is jonger dan 25.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 Just one of those things. It was just one of those nights, one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If I thought a bit about the end started painting the town. I'd have been hot love affair was just too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hope that we'll meet now and then. Je vais Ça va pas, ça va pas la tripe Spit the end of it, for we started painting the town. I'd have been aware that our love affair was just too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping that we'll meet now and then. Great fun, but it was just one of those things. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij het tweede uur van CFM eh, Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Op deze fraaie eh, zondagochtend mooie jazzklanken. Het eerste uur zit erop. Allerlei verschillende soorten muziek. Maar ook het tweede uur iets meer modern zit daarin. Eh, we begonnen met een... het leuke van dit programma is dat we gewoon zowel... Eh, bekende dingen draaien... maar af en toe ook gewoon wat nieuwe dingetjes tussendoor. Hè? Ook af en toe zeker nieuwe cd's. En dit is, nou niet helemaal nieuw, dit is een cd'tje uit 2017. Eh, Randy Porter, bekend pianist, eh, zingt hier... speelt piano en Nancy King zingt hier op de cd het nummertje Just One of These Things. En dat is van de cd Porter Plays Porter. Eh, eens even kijken wie daar meespeelt. Dat is een cd van Randy Porter samen met de eh, David Friesen trio. David Friesen acoustic bass, eh, Randy Porter piano, Alan Jones drums, zang Nancy King. Dus ja, zeker de moeite waard. Leuk om dit te draaien, vind ik. Dat is het leuke van het presenteren van het jazzprogramma. Soms hoor je weer eens dingetjes die nieuw zijn. En ja, die denk je, dit past wel leuk in een zondagochtendprogramma. En dan doen we dat. En dat kan je ook zeggen van Kirk Whalen is dat in een zondagochtendprogramma. Ja, love, love, love, Nee, ik doe die andere. Uh, you had to know. Eh, dat is eigenlijk een cd die heeft zich gemaakt. Everything is Everything. Een cd uit 2010. The Music of Donny Hathaway. En eh, hier, Lala Hathaway zingt het. Kirk Whalen. know that I'll be waiting patiently. deze muziek. Mooi, Kirk Whalen en uh, Lila Hathaway. Muziek van uh, Lila Hathaway. Uh, eh, maar ik hou ook van deze muziek. En dan heb ik het over Kendrick Scott Oracle, een drummer. Touch by an Angel van de cd Weird Drum. Het mooie cd trouwens ook. Daar zit ook nog, zingt, wordt ook nog een nummer op, van, op deze cd. Liz Wright zingt dat nummer, maar die heb ik niet uitgekozen deze keer. Ik heb Touch by an Angel. dit allemaal van de cd van Kendrick eh, Scott. Eh, piano, piano eh, Taylor ice Michael Moreno, gitaar, was er allemaal niet. Het was heel veel op de piano dit nummer. Eigenlijk een heel mooi nummer, heel rustig nummer voor de zondagochtend. Vandaar dat ik hem erop had gezet. dan kom ik toch weer iets bij de, wat, de stijl, de wat oudere stijl. En dat is muziek van Gene en Marcus... Baylor. Die hebben een tweede cd gemaakt, de Baylor Project. En uh, Gene is een zangeres die beïnvloed is door de eh, Carmen McRae, eh, Jimmy Scott, Shirley Horn. En dat is een mooie cd geworden. Ik ga daar nummer vandaar van draaien. De Baylor Project, als ik hem zo gauw zie. Nou, Ja, zegt, dat is ook lastig. Dat doe ik gewoon een ander. Dexter Gordon, Some Other Blues. zei dat ik op zoek was naar een eh, cd'tje van eh, twee anderen. Van Gene en Marcus eh, Baylor. En die heb ik inmiddels gevonden. dus vandaar Gene en Marcus Baylor in plaats van Dexter Gordon. Gene en Marcus Baylor eh, met zijn eh, Tell Me a Story van de Baylor Project CD 2017. Eh, genomineerd voor een Grammy Award. Twee nominaties. Dus zeker de moeite waard. Gene en Marcus Baylor. eens even kijken wat we dan gaan draaien. Dan doen we iets van de Stanley Clark Band. Stanley Clark. The Message. The Message is een, een, een, een cd volgens mij uit... even kijken, 2018. Dat is hartstikke nieuw. En volgens mij is de, was het een... Eh, of is die Stanley Clark was volgens mij een... Eh, een eh, ik ga even, even, kijken wat hij nou zelf speelde. Want dat weet, heb ik niet op een... zo scherp meteen op een... ik dacht dat het een bassist was uit mijn hoofd. Het is wat modern, maar dit is natuurlijk een programma om ook een beetje de grenzen te verleggen. Maar het is toch wel een aardig nummer. Stanley Clark, eh, de message, het gelijknamige eh, nummer. fraaie muziek. Zeker mooi. Eh, dan weer iets bekender. Victoria Tolstoy met een nummertje van eh, Old and Wise, de Alan Parsons Project. Victoria Tolstoy is volgens mij een Zweedse uh, jazzzangeres en, van een cd'tje Pictures of Me. Mooi nummertje. Maar iedereen kent het in de uitvoering van de Alan Parsons Project. As far as my eyes can see blijft een mooie uitvoering. Ook deze van eh, Victoria Tolstoy. Eh, volgens mij heet ze anders hoor. Kjelberg of zoiets, dacht ik. Maar volgens, het, volgens de overlevering is ze achter, achter, achter, uh, achter, achter kleindochter van Tolstoy. Dus wie weet. Ehm, ik had gezegd een thema, en dat was een beetje de film, zei ik. Dat het als thema hadden voor deze uitzending. En dan, dan kom ik terecht bij een leuke cd de cd Disney Loves, eh, Jazz Loves Disney. En daar staat onder andere dit nummer op van Cela Sue. Een eh, Vlaamse eh, ja, singer-songwriter. So This Is Love. this is love. Mm-hmm. So this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow. de It's all this is love. It's all this is love. It's all this is love. Mm -hmm. It's all this is love. Sela Sue. So This Is Love. En we schakelen meteen door naar Jacob Collier. Eh, een icoon tegenwoordig in de jazz, zou ik bijna zeggen. Van dezelfde cd. Under the Sea. Don't go to bed with no price on your head. No. No, no. Don't do the crime if you can't do the time. price. No. Don't do it. Don't do it. Don't run your feet down. dit nummertje sloot perfect aan bij het vorige nummer van Jacob Collier, Under the Sea. dit was natuurlijk Sammy Davis Jr. met het theme van Beretta. En dit komt van een grappige cd. Dat is een cd uit 2006, getiteld Thriller Jazz. Daar staan allerlei bekende, jazz, eh, bekende tv-series en films op... Eh, gezongen door uh, jazzmuzikanten. En dit was natuurlijk een hele bekende Keep Your Eye on the Sparrow van... Uh, eh, Sammy Davis, maar er staat nog een hele bekende op. En die laat ik ook een stukje van horen. Ik denk niet helemaal, omdat ik het zelf zo'n grappig nummer vind. Altijd al om geweest. Dus even kijken waar ik die heb. Alfred. Hier. Team from Shaft. een mooie uitvoering. De Alfred House and His Orchestra. En dat komt al van, een, van zo'n eh, cd'tje zo uit de krochten van de jazz. Eh, de thriller Jazz, cd uit 2006. Eh, wat geen thriller jazz is, maar wel heel mooi. Dat is de muziek van Don Cherry. Hij heeft ooit een cd gemaakt, Art Deco. Uh, Swing staat daarop. muziek van eh, Don Cherry. Die speelt natuurlijk bij uh, Ornette Coleman. En die maakte mooie muziek. Maar die, die Don Cherry heeft ook nog een dochter. En die kennen we allemaal. Die heet Nena Cherry. En die heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Broken Politics. En daar staat een heel mooi nummer op. Dat, dat is Natural Skin Deep, heet dat nummer. Daar zit een, een, een sampling van een steel drum. Maar op het einde zit ook de muziek erin gemixt van Ornette Coleman zelf. Dus dat vind ik grappig, dit soort eh, dwarsverbandjes. Natural Skin Deep, Nena Sherry. <laughs> laten horen. Nee, nou, Sherry, we, moeten natuurlijk een beetje onze grenzen verleggen in eh, de jazz. En de, dit, deze cd, Broken Politics, is een prachtige eh, cd geworden van Nena Sherry. Ik weet dat ik daar niet iedereen een plezier mee doe... maar het is toch wel heel bijzonder om dan zo'n plaat te draaien... en dan weer die muziek van Ornette Coleman erin terug te horen. Eh, waar ik van de week eigenlijk blij door verrast was, dat was dit. Dat was een tv-serie. Eens even kijken of ik hem zo gauw zie... Ja, ik heb hem gevonden. En ik ga hem starten voor jullie. Ik vond hem heel mooi. Moet ik nog even Cornet Coleman eruit gooien natuurlijk. Dat is dit. Dit komt uit de tv-serie. En het is gewoon heel grappig om eh, even te laten even te laten eh, horen. Want het is een heel bekend nummer, maar in een prachtige uitvoering. Ik was er van onder de indruk. goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Eens even kijken of ik hem kan starten. gaat niet allemaal lukken. Ik ga het nog, nog een keer op een andere manier proberen. Nee, ik zit er even te knoeien hier, dus eh, het gaat niet gebeuren. Ik snap iets wat eronder zit. Nou ja, we gaan gewoon nog iets anders draaien uit de collectie die ik wel heb klaarstaan. Dat is een, eh, een, een nummertje, dus ook aardige muziek. Daar gaan we ermee uit. Tot de volgende keer. Nou, ik hoor, ik hoor allerlei verschillende dingen door elkaar hier. Het is weer echt een beetje te knoeien. We gaan er toch uit met deze. Ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne zondag. Maak er een mooie dag van. Ga lekker naar buiten. Het zonnetje schijnt. Ga de natuur in. Doe leuke dingen. En eh, geniet. Ik vond het leuk om te doen. Dat was onverwachts. Maar desalniettemin heb ik toch weer een aardige collectie eh, leuke muziek eh, neergezet.